Brandsen met het NOS-journaal. Als blijkt dat Rusland het WK voetbal in 2018 door omkoping heeft binnengehaald... moet de FIFA het geld dat Nederland eraan kwijt was terugstorten. Dat vinden de VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer. Nederland wilde samen met België het WK organiseren in 2018. De campagne kostte zo'n 11 miljoen euro. Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse opsporingsdienst FBI... een onderzoek is gestart, onder meer naar de toewijzing van het WK van 2018. In de Oost-Turkse stad Diyarbakir is een explosie geweest tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de linkse Koerdische partij HDP. Er zouden 50 gewonden zijn. Het is niet bekend of er een bom is afgegaan of dat het om een ongeluk gaat. Zondag zijn de parlementsverkiezingen in Turkije. In aanloop daarnaartoe zijn er meerdere aanslagen geweest bij kantoren van verschillende partijen. Minister Dijsselbloem noemt de beslissing van NS-topman Huges om op te stappen onvermijdelijk en is het vertrouwen in hem kwijt. De Raad van Commissarissen kwam vanmiddag tot hetzelfde oordeel waarna Huges zijn ontslag aanbood. De NS-topman gaf valse verklaringen af over de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De VVD denkt dat de fraude zou zijn voorkomen door meer marktwerking bij de NS. De SP vindt juist dat er te veel marktwerking is. Dinsdag praat de Kamer over de NS. In Oosterwijk zijn 2500 bezoekers van een dansfeest geëvacueerd vanwege noodweer. Ze zijn naar een sporthal gebracht. Het Intens Festival zou vanavond beginnen en het hele weekend duren. Er was al een feest aan de gang en de camping op het festivalterrein was ook open. Het festival gaat weer door als de buien zijn overgetrokken. Het weer vanuit het zuidwesten zijn dus zware buien het land ingetrokken. Lokaal kunnen die gepaard gaan met bliksem, hagel en forse windstoten. Wordt gewaarschuwd voor extreem weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en delen van Utrecht en Noord-Brabant. Later vanavond trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen zonnig en droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden, 4 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is het eh, erg druk bij Oudekerk aan de Amstel. Er staat er 3 kilometer door een wedstrijd van het Nederlands elftal in de Amsterdam Arena. Daardoor ook file op de A9 Amstelveen-Diemen voor de afrit AMC 4 kilometer. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 7 kilometer. Maar de meeste file nog op de N200 Zandvoort-Haarlem bij Waardepolder 3 kilometer.